thank you Ik mij. was jij. In mijn arm smeek ik jou te blijven. Dit was daar middagbrief toen ik jou verloor. Bij die kruisvaart waar nacht daar. hoe ik jou verloor. Bij die kruisvaart waar nacht wordt dag. En nou is het weer harder.